uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De vroegere politieke leider van Catalonië, Puigdemont... mag niet meedoen aan de Europese verkiezingen. Puigdemont is naar België gevlucht om te ontkomen aan vervolging... voor het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. Omdat hij niet als Spaanse burger geregistreerd staat... is hij door de Spaanse kiescommissie uitgesloten van deelname. In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de misbruikaffaire bij ProDemos. Het Haagse instituut dat scholen rondleidt op het Binnenhof... en de organisatie achter de stemwijzer. Een leidinggevende gebruikte zijn positie om seks af te dwingen... bij zeker zes mannelijke rondleiders van scholieren. De partijen in de Kamer vinden het ongepast dat ProDemos de misbruikzaak binnenskamers wilde houden... en vragen zich af of het instituut juist heeft gehandeld. Er is een video verschenen met de leider van terreurgroep IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Als hij het echt is, zou het voor het eerst in vijf jaar zijn dat er een beeld van hem verschijnt. Het laatste IS-bolwerk, Baghouz in Syrië, viel vorige maand. De man in de video zegt dat IS wraak zal nemen voor de strijders die werden gedood en gevangen genomen. Gemeenten lopen mogelijk miljoenen euro's aan het eh, aan terug te vorderen bijstandsgeld mis. Dat komt door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over een Rotterdammer... die tussen 2000 en 2003 duizenden euro's te veel aan bijstandsgeld ontving. Wettelijk zijn deze zaken na vijf jaar verjaard. Volgens de gemeente was dat in dit geval niet zo... omdat de Rotterdammer al aan het aflossen was. De raad is daar niet mee eens. Alleen al Rotterdam kan hierdoor in vergelijkbare zaken... in totaal 40 miljoen euro mislopen. Het weer, het is bewolkt met in het oosten en noordoosten kans op motregen. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen is het eerst grijs, smiddags steeds vaker eh, de zon erbij...